zei dat elke Iraanse aanval op Amerikanen of Amerikaanse bases... zal worden beantwoord met verwoestende vergeldingsmaatregelen. De ambassadeur herhaalde dat de aanvallen van Amerika nodig waren... om de ontwikkeling van kernwapens door Iran te stoppen. De Iraanse VN-ambassadeur zei dat de VS met de aanvallen heeft besloten... om diplomatie te verwoesten. Het Iraanse leger zal volgens hem beslissen over het moment... de aard en de omvang van een proportioneel antwoord. Amerikaanse aanvallen werden in de Veiligheidsraad veroordeeld door Rusland en China. VN-chef Guterres zegt dat de organisatie klaarstaat om bij te dragen aan een vreedzame oplossing. De Israëlische luchtmacht heeft afgelopen avond weer doelen in Iran aangevallen. De Iraanse staatstelevisie meldt dat er explosies waren in het oosten van de hoofdstad Teheran. Daar bevinden zich verschillende militaire bases. Het Israëlische leger zegt dat er ook militaire infrastructuur in het westen van Iran is aangevallen. Afgelopen middag voerden 30 Israëlische straaljagers zware aanvallen uit in de stad Jast... waar volgens Israël veel middellange afstandsraketten lagen opgeslagen. Bij een aanslag in een kerk in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 22 mensen om het leven gekomen. Ook zouden er meer dan 50 gewonden zijn. Een getuige zegt tegen persbureau Reuters dat een zelfmoordterrorist zichzelf opblies. De Grieks-orthodoxe kerk zat op dat moment vol gelovigen die de mis bijwonen. Het Syrische ministerie van Binnenlandse Zaken zegt dat de dader lid is van IS. Het weer, vooral in het westen, kan er vannacht een bui vallen. Het koelt af naar 15 tot 17 graden. Er staat een matige tot krachtige westenwind. In de ochtend trekken meer buien vanuit het westen over het land. In de middag is de zon vaker te zien.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 tell me I'm wasting my time. I want you, I want you, I want you. Come lay your heart next to mine. Oh yeah, oh yeah. and do anything. You are the greatest show on and on your face is written S-E-X.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 I opened my eyes and I heard him say, I sing this song for you before. heart Remembering what love feels like America photograph I'm gonna talk so sexy. you want me from my head to my feet. driver to Tennessee. Tjepkema met het NOS De spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad is afgelopen. De ambassadeurs van Iran en de VS maakten elkaar grote verwijten. De Amerikaanse VN-ambassadeur waarschuwde Iran om niet verder te escaleren.